Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Met een Pools regeringsvliegtuig bij Smolensk vorig jaar heeft ook het Russische grondpersoneel fouten gemaakt. Dat staat in een nieuw Pools onderzoeksrapport. Bij de landing tijdens slecht zicht was de verlichting op het vliegveld van Smolensk niet in orde en was ook de communicatie met de verkeersleiding gebrekkig. Een eerder Russisch rapport legde fout vooral bij de Poolse piloten. Bij de crash vielen 96 doden, onder wie de Poolse president Kaczynski. De inzittenden zouden de herdenking bijwonen van het bloedbad van Katyn. De politie van Hellevoetsluis heeft volgens het OM geen schuld aan de dood van een verwarde man. Vorig jaar oktober was de man na een inbraak in Hellevoetsluis in een ondiepe singel gaan staan. De agenten lieten hem in het water staan omdat hij agressief was en misschien een wapen bij zich had. Na een uur werd de man er toch uitgehaald. Hij overleed in het ziekenhuis aan onderkoeling. Later bleek dat hij cocaïne en amfetamine had gebruikt. In Afghanistan zijn alle inzittenden van een minibusje gedood toen het over een bermbom reed. De explosie gebeurde in het zuiden van Afghanistan bij de stad Kandahar. Volgens de politie zaten er 18 of 19 mensen in het busje. Dat waren vooral vrouwen en kinderen. Het laatste half jaar is het aantal burgerdoden door aanslagen in Afghanistan sterk toegenomen. De Europese beurzen staan al de hele ochtend lager na het uitblijven van een oplossing voor de Amerikaanse schuldencrisis. In Amsterdam opende de AEX 1,2% lager. Die staat nu op iets minder dan een procent verlies. Ook in Frankfurt, Parijs en Londen staan de belangrijkste graadmeters in het rood. Volgens analisten maken beleggers zich zorgen over de situatie in de Verenigde Staten, waar de Republikeinen een stemming over de schuldencrisis hebben uitgesteld. Verder houden de financiële problemen in Spanje aan. Kredietbeoordelaar Moody's overweegt de kredietwaardigheid van het land te verlagen. Het weer. Van het noorden uit toenemende bewolking, maar het blijft droog. Vanmiddag is het 18 tot 22 graden. Morgen bewolkt en wat regen en 17 tot 20 graden.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 Dat is een aanrijding, daar is de linker dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knopende Rijnsweert en af het Maarn 14 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Zwolle naar Amersfoort staat tussen knooppunt Hoevelaak en Leusden 4 kilometer.